Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk of het staakt het vuren tussen Israël en Hamas is verlengd. Vlak voordat het oude bestand afliep om middernacht... zou Israël zijn beschoten met raketten. Hamas ontkent dat de raketten vanuit Gaza zijn afgevuurd. Het Israëlische leger voerde daarna een militaire actie uit boven Gaza. De afgelopen avond melden onderhandelaars dat het driedaagse staakt het vuren... met vijf dagen zou worden verlengd... terwijl in Egypte wordt verder gesproken over een permanente oplossing. In Irak heeft premier Maliki nu ook de steun van zijn eigen partij verloren. De Dawa-partij roept alle politici op om samen te werken met Maliki's vervanger. Maliki vindt dat hij recht heeft op een derde termijn... omdat zijn Sjiïtische machtsblok in mei de grootste werd bij de verkiezingen. De positie van Maliki staat onder druk omdat hij weigert een regering van nationale eenheid te vormen... met Koerden en Soenieten. Dat zou nodig zijn om het sectarisch geweld in het land tegen te gaan. Maliki verloor al eerder de steun van het parlement, van religieuze leiders in het land en ook van de Verenigde Staten. Amerikaanse militairen zijn op de Iraakse berg Sinjar geweest... waar duizenden Jezidis wachten op hulp. Commando's hebben het gebied verkend ter voorbereiding van hulpoperaties. Een Amerikaanse defensiewoordvoerder zei na afloop van het bezoek... dat het onwaarschijnlijk is dat er een grote Amerikaanse reddingsoperatie komt... omdat veel vluchtelingen al in veiligheid zijn gebracht. De aandacht richt zich nu op vluchten met hulpgoederen. De Nederlandse regering stuurt ook hulpgoederen naar de duizenden gevluchte Yazidis in Noord-Irak. Nederland stelt voedsel, water en dekens beschikbaar. De goederen worden door de Australische luchtmacht gedropt boven de bergen waar de Yazidis naartoe zijn gevlucht door voor ISIS-strijders. De actie kost maximaal een miljoen euro en wordt betaald uit het noodhulpfonds. Het weer, de komende uren neemt vanaf zee de kans op een bui toe. De temperatuur is zo'n 12 graden. Overdag vooral in het binnenland buien, maar de zon schijnt ook geregeld.